Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Pieter Omtzigt gaat met een eigen partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing in november. Dat zegt hij tegen Dagblad Tubantia. De partij heet Nieuw Sociaal Contract. Omtzigt heeft nog geen kandidatenlijst en zegt erover met mensen in gesprek te zijn. Wel heeft hij een inhoudelijk programma. Zo wil hij een ander kiesstelsel en ook iets doen aan het woningtekort. Omtzigt zit sinds zijn vertrek uit het CDA in 2021 als eenmansfractie in de Kamer. In de peilingen kan hij rekenen op een groot aantal zetels. Omtzigt zegt dat hij geen premier wil worden. Nakomelingen van de Britse premier Gladstone reizen deze week naar Guyana... om excuses aan te bieden voor de rol die hun voorouders speelden in de slavernij. Dat schrijft de Britse krant The Observer. De familie Gladstone werd in de 19e eeuw rijk door het uitbaten van suikerplantages. De nakomelingen doneren ook geld voor de oprichting van een instituut dat onderzoek gaat doen. Guyana is een voormalige Britse kolonie aan de westgrens van Suriname. Komende week wordt daar een slavenopstand van 200 jaar geleden herdacht. De politie op Tenerife gaat ervan uit dat de natuurbranden op het Spaanse eiland zijn aangestoken. Dat zegt de president van de Canarische eilanden. De branden woeden al vijf dagen en zijn nog niet onder controle. 120 vierkante kilometer natuur aan de noordkant van het eiland is verwoest. Meer dan 12.000 mensen zijn geëvacueerd. De populaire toeristische gebieden op het eiland zijn niet getroffen door het vuur. Ook de twee vliegvelden op Tenerife hebben geen last van de branden. Bij een motorsportevenement in Eenrum in Groningen is een man uit Duitsland om het leven gekomen. Een andere Duitser raakte zwaar gewond. De twee zaten in een motor met zijspan en vlogen uit de bocht. Veel mensen zagen het gebeuren.